en reageert op kritiek van een Turkse minister op premier Rutte. De premier zei in het debat over de regeringsverklaring dat het benoemen van een staatssecretaris met een Turks paspoort een discussiepunt was geweest en van iemand met een Zweeds paspoort niet. De Turkse minister noemt een verschillende behandeling discriminerend. Het Nationaal Historisch Museum komt er niet. Het museum waar jarenlang over is gediscussieerd zou in Arnhem worden gebouwd. Maar volgens staatssecretaris Zelstra is het nu niet reëel om aan zo'n kostbaar en risicovol project te beginnen vanwege de bezuinigingen. Nationaal Historisch Museum was een initiatief van de vroegere SP-leider Marijnsen en ex-CDA-fractievoorzitter Van Hagen. De as van de vulkaan Merapi op het eiland Java bedreigt nu ook de Borobudur. Het eeuwenoude tempelcomplex is grotendeels voor het publiek afgesloten, zodat schoonmakers de gebouwen asvrij kunnen houden. De neerdwarrelende as versnelt volgens Indonesische media het verval van de tempel uit de 9e eeuw. In Pakistan moeten ruim 100.000 slachtoffers van de overstromingen nog maandenlang in tenten wonen. Veel dorpen in het zuiden staan nog onder water, waardoor de inwoners nog niet naar huis kunnen. De VN-vluchtelingenorganisatie zegt dat het nog lang gaat duren voordat het water kan worden weggepompt. Het gebied rond de uitgebrande vleesfabriek in Wurt bij Nijmegen is weer vrijgegeven. Er zijn geen schadelijke stoffen gevonden. Het vuur ontstond vanochtend vroeg toen zo'n 50 mensen in de fabriek aan het werk waren. Niemand raakte gewond. In een huis in de Rotterdamse wijk Feyenoord zijn een dode man en vrouw gevonden. De politie denkt dat het gaat om een misdrijf, vermoedelijk in de relationele sfeer. Een bezorgd familielid had de Rotterdamse politie gebeld toen het tweetal de telefoon niet opnam.